Ze zouden 305 zetels krijgen, 21 zetels te weinig voor een absolute meerderheid. Ten opzichte van het huidige lagerhuis zouden de conservatieven 95 zetels winnen. Labour zou er 94 verliezen en de liberaal-democraten, die goed scoorden in de peilingen, zouden er één op achteruit gaan. De winst van de conservatieven betekent niet dat ze nu ook een regering mogen vormen. Als geen van de partijen een absolute meerderheid haalt, schrijft de grondwet voor dat de zittende regering het initiatief krijgt. En Labour kan proberen een coalitie met andere partijen te vormen. Samenwerken met de liberaal-democraten alleen is voor Labour niet genoeg. Die twee partijen lijken samen ook geen absolute meerderheid te krijgen. De definitieve uitslag wordt de komende ochtend verwacht. In Ierland moeten opnieuw vliegvelden dicht vanwege de aswolk van de vulkanen in IJsland. Het gaat om een stuk of zes vliegvelden in het westen van het land, zoals Shannon. De sluiting duurt tot in elk geval één uur vanmiddag. De luchthaven van Dublin blijft open. Door de heersende noordenwind drijft er nu een aswolk van zo'n 1600 bij 1100 kilometer boven het westen van Ierland. Het vliegverkeer dat over Ierland gaat kan nog gewoon doorgaan, al lijkt het erop dat de aswolk geleidelijk ook de hogere luchtlagen zal bereiken. Eurocontrol is daarom van plan het vliegverkeer op de transatlantische routes om te leiden. Zo'n 14.000 fans hebben in de Amsterdam Arena de ploeg van bekerwinnaar Ajax gehuldigd. De fans hadden er eerst op grote schermen de wedstrijd bekeken, die door Ajax met 4-1 van Feyenoord werd gewonnen. Daarna moesten de supporters 2,5 uur wachten voor de selectie was teruggekeerd uit de Rotterdamse Kuip. Volgens de politie verliepen de feestelijkheden rustig.